Jelle Visser met het NOS-journaal. De Russische ambassadeur in Engeland heeft tegen de BBC gezegd... dat hij niet gelooft dat zijn land tactische kernwapens zal gebruiken in Oekraïne. Tactische kernwapens zijn wapens die op relatief korte afstand kunnen worden gebruikt op het slagveld. De ambassadeur zei dat Rusland zeer strikte regels hanteert voor het gebruik ervan... en dat zulke wapens niet worden gebruikt in conflicten zoals deze. In het centrum van Breda is een motorrijder gecrashed na een achtervolging door de politie. De bestuurder van de motor raakte daarbij gewond. Onduidelijk is hoe zwaar. Het is niet bekend waarom hij achterna werd gezeten of waardoor de motor is gecrashed. Het Britse imperiaal stelsel wordt mogelijk weer het belangrijkste meetsysteem in het Verenigd Koninkrijk. Britse media schrijven dat premier Johnson volgende week gaat aankondigen dat de meters en liters worden ingeruild voor de mijlen en ounces. Het stelsel dat in het grootste deel van de wereld wordt gebruikt is in de loop van de tijd ook in het Verenigd Koninkrijk ingeburgerd. Deels vanwege EU-regelgeving. Daar willen de brexit-aanhangers nu vanaf. Zij noemen het imperiaal stelsel een oude vrijheid. Het metrische stelsel wordt overigens niet verboden. Een voetbalclub Liverpool eist een onderzoek naar de ongeregeldheden rond de Champions League finale in Parijs gisteravond. De wedstrijd begon ruim een half uur te laat, omdat er rond het stadion verschillende incidenten waren. Bij de ingang probeerden mensen, waarschijnlijk zonder kaartje, over de hekken heen te klimmen. Liverpool-fans met kaartje konden het stadion niet in. Veel fans stonden nog buiten toen de wedstrijd al was begonnen. Volgens de UEFA waren er veel valse kaartjes in omloop. Real Madrid won die finale trouwens met 1-0. Het is de veertiende keer dat de Spanjaarden de Europa Cup 1 of de Champions League winnen. Het weer, het wordt een bewolkte dag met verspreid over het land buien. Het wordt 13 tot 15 graden. Tegen de avond laat ook de zon zich zien. Morgen is het grotendeels droog en wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij knap het Raasdorp heb je 10 minuten vertraging.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 There's always something to cry about when you're stuck in від сола соломана ламаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в синій бурі, забере бабулі з звітулі, ніби вони кулі, дуже добре знала мене, не була та як було дуже втомлена, гойдала мене так animal От дитина вона далі нерви рве тратить, я гуляв anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today so they can teach me how to Dougie Cause in my castle really not sex, and she's gonna.